Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Terreurgroep Islamitische Staat heeft een oude tempel in de historische stad Palmyra in Syrië opgeblazen. Dat melden Syrische activisten. Ook Romeinse zuilen eromheen zouden zijn vernield. De eeuwenoude tempel stond bekend als een van de belangrijkste gebouwen in de historische stad, die sinds dit voorjaar in handen is van IS. Het nieuws van de verwoeste tempel komt een paar dagen na de executie van een Syrische archeoloog. De 82-jarige Palmyra-kenner werd door IS-strijders onthoofd. Bij de nieuwe asielzoekersopvang in Heidenau bij Dresden zijn voor de derde avond op rij rellen uitgebroken. Daarbij zijn enkele gewonden gevallen. Dit keer waren er gevechten tussen linkse en rechtse betogers. De politie zette traangas in. Vrijdag en zaterdagavond protesteerden extreem, extreemrechtse betogers tegen de komst van de asielzoekers. Ook toen braken rellen uit, waarbij zeker 31 politiemensen en enkele betogers gewond raakten. Een op de vijf studenten met een studieschuld heeft een betalingsachterstand. De meeste van hen reageren niet op aanmaningen. Tot en met juni kregen bijna 76.000 oud-studenten een deurwaarder op de stoep. Dat blijkt uit cijfers die de NOS in handen heeft. Verder zijn tienduizenden studenten onvindbaar, waardoor bijna 90 miljoen euro niet kan worden geïnd. Volgens het ministerie van Onderwijs kan een deel van de studenten het niet terugbetalen. In veel andere gevallen zou het komen door onwetendheid of doordat studenten nonchalant zijn. De rest zou met opzet niet terugbetalen. Hulpdiensten gaan de komende dag verder met de zoektocht naar een jongen van 14 bij de Maarseveense plassen. Hij wordt sinds gistermiddag vermist. Tijdens een grote zoekactie met duikers, een sonarboot en een politiehelikopter werd de jongen niet gevonden. Vanochtend komen de hulpdiensten bij elkaar om te bespreken hoe de zoektocht verder gaat. Het weer vannacht valt lokaal nog een enkele bui. Het klaart soms op en het koelt af naar 14 tot 16 graden. Overdag is het wisselvallig met veel wolken, soms zon en vooral smiddags buien met kans op onweer.